Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De VN regelt miljoenen om Pakistan te helpen. In het land zijn de hele zomer al verwoestende overstromingen. Een Pakistanse minister vertelt hoeveel doden er zijn. Over 1100 people lost their lives and this includes women and children. We are facing a catastrophe that is simply colossal. Meer dan 1100 doden inmiddels dus. Ook zijn er een miljoen huizen verwoest. De Verenigde Naties willen 130 miljoen dollar aan noodsteun geven. Het geld is voor voedselpakketten en hulp voor mensen die dakloos zijn geraakt. Na andere provincies gaat Friesland er nu ook aan beginnen. Het weghalen van omgekeerde vlaggen. Nu het school- en politieke jaar weer van start gaat... wil de provincie ze van openbare provinciegrond weghalen... zoals rotondes en wegen. Thuis mag die nog wel hangen. Wie boven de 15 is en een HPV-prik haalt, hoeft dat nog maar twee keer te doen. Een derde dosis is niet nodig, staat in een advies van de Gezondheidsraad. Het HPV-vaccin moet onder meer baarmoederhalskanker voorkomen. Een mysterieuze vermissing in Australië is na 40 jaar opgelost vanwege deze podcast. This is The Teacher's Pet, a podcast series about a star footballer, his schoolgirl lover and a wife who vanishes. Lynette Dawson verdween bij haar gezin, maar het is nooit echt duidelijk geworden waarom. In de podcast The Teacher's Pet kwamen allemaal getuigen aan het woord die de politie nog nooit had gesproken. Daar kwam uiteindelijk een rechtszaak van en vandaag werd de ex-man van Lynette veroordeeld voor moord. De zaak maakt nogal wat los, zegt correspondent Meike Weijers. Veel Australiërs ehm, die vinden toch dat, eh, ja, dat het nodig is om te kijken naar de cultuur... waarbij zo'n vrouw ineens heel mysterieuze redenen kan verdwijnen... maar dat er nooit eh, dieper eh, op in wordt gegaan.